Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft zes mensen opgepakt voor drugstransporten van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Ze zouden onder meer cocaïne en heroïne hebben geïmporteerd en die vervolgens vanuit Nederland weer verder hebben gesmokkeld. En hiermee zouden ze tientallen miljoenen euro's hebben verdiend. De politie heeft bij 13 huizen en bedrijven de boel ondersteboven gehaald. En er is een hoop cash in beslag genomen, net als cryptomunten, drie huizen en een dure auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met 14 Nederlanders die nog in Gaza zijn. De missionair minister Bruin Slot zegt dat er alles aan wordt gedaan om ze zo snel mogelijk de grens over te krijgen, maar dat dat vandaag niet meer gaat lukken. Vandaag eh, zijn er inderdaad geen Nederlanders eh, op de lijst. Eh, gelukkig gisteren zijn de eerste 16 Nederlanders de grens overgekomen. Heel fijn dat dat gelukt is. Ontzettend veel dank voor landen als Egypte, Israël en ook Qatar. En een onwijs goede inzet van alle mensen van Buitenlandse Zaken en ook Defensie. De Nederlanders die gisteren de grens overstaken zitten nu bij de Nederlandse ambassade in Cairo. Morgenmiddag rond 12 uur stappen ze op het vliegtuig naar Nederland. In Brussel zijn twee bouwvakkers aan de dood ontsnapt. Ze werkten in een gebouw van vier verdiepingen en hoorden gekraak. Ze besloten er vandoor te gaan en iets later zakte het gebouw volledig in elkaar. De straat is inmiddels helemaal afgesloten en huizen rondom het ingestorte gebouw worden onderzocht. In de straat in Eindhoven zijn de autobranden inmiddels niet meer te tellen. In de afgelopen maanden al, gingen al tien wagens in vlammen op en ook vanochtend was het weer raak. Ik dacht, ja, het is zomaar 1 en 2 bellen, want anders gaan er meer auto's aan. En dit flatgebouw ook. En dan ben ik mijn huis kwijt. Ja, het is wel even schrikken natuurlijk. En je maakt je dan toch ongerust uh, eh, om je auto hier neer te zetten. Niemand waar ik hem neer moet zetten eigenlijk. Ja, aan de straatkant is misschien het veiligste, maar ik weet het niet. De politie doet nog onderzoek naar de autobranden van vanochtend. Dan nog het weer. Vanavond trekken buien over het westen en noorden. Ook vannacht kan er regen vallen, mogelijk met wat onweer. Morgen begint droog. Later volgt vanuit het zuiden regen en het wordt een graad of 11.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 And in a ring stands a circus clown holding up a knife. What you see and what you will hear will last you for the rest of your life. And it's sad side. There ain't no easy way round, and it's sad, so sad.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 Hey. Whether the weather be the November, December, kill it together. Have you higher than ever? A second best, so contentious. Spend it all on you, generous for the love and the tenderness. Swear to God, it's a effort that's like.